Michel Koenen met het NOS-journaal. Minister Hoekstra blijft achter zijn kuig te reizen. Hij ging toen van een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën in Brussel... naar een meeting in Berlijn. Daarna reisde hij door naar Amsterdam voor een interview bij Nieuwsuur. Het kostte zijn ministerie bijna 12.000 euro. Hoekstra noemt het de meest efficiënte optie. Er waren lijnvluchten, maar dat zou allemaal veel te veel tijd hebben gekost. Het bedrijfsleven is bezorgd over de capaciteitsproblemen bij technische universiteiten. Vijf van de zes universiteiten hebben een numerus fixus dat je moet loten bij de bachelor kunstmatige intelligentie of overwegen zo'n maatregel. En er zijn te weinig gekwalificeerde docenten en de opleidingen kunnen de toeloop van studenten niet aan. Het bedrijfsleven heeft juist dringend behoefte aan goed geschoold technisch personeel. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland roepen op tot een nationaal actieplan... om te voorkomen dat Nederland economisch gezien achterop raakt. De FNV heeft actie gevoerd bij supermarkten in Utrecht voor meer loon. De actievoerders deelden in de winkels flyers en chocolademunten uit. De vorige maand besteedde een tv-programma Boos van BNN-Vara... aandacht aan de salarissen van jonge vakkenvullers en cashiers. Volgens het programma reageerden duizenden supermarktmedewerkers... die vinden dat ze te weinig verdienen. FNV Jong opende naar aanleiding van de klachten een meldpunt. En vrijdag wordt er gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Aholt in Zaandam. En na nummer 2 Kroatië is ook wereldkampioen Frankrijk gehuldigd. In Parijs waren 100.000 fans op de been. Iets na 7 uur reed een open dubbeldekker met de spelers en technische staf over de Champs-Élysées. Ook in Zagreb waren veel mensen. De Kroatische voetballers kregen ook een tour en een bus door de stad.